Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De PVV wil bij het overleggen over extra bezuinigingen ook praten over andere niet-financiële maatregelen. Dat heeft PVV-fractieleider Wilders gezegd bij het begin van de onderhandelingen op het Katshuis in Den Haag. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV houden de komende tijd de media stilte over de voortgang van de besprekingen. Volgens het Centraal Planbureau moet er voor zeker 9 miljard euro bezuinigd worden om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. De kast voor de werkloosheidsuitkeringen is helemaal leeg. Volgens het UWV is er zelfs al een tekort van 1,9 miljard euro. De overheid past dat wel bij, zodat de werkloosheidsuitkeringen wel gewoon worden uitgekeerd. Maar daardoor loopt het overheidstekort verder op. De politiebonden zijn begonnen met publieksvriendelijke acties omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. In diverse politieregio's worden voorlopig geen bonnen uitgeschreven voor lichte overtredingen, zoals een beetje te hard rijden of fietsen zonder licht. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3%, maar de minister houdt vast aan de nullijn. Energie is in januari 9% duurder geworden. Dat komt volgens het CBS vooral door de hogere gasprijs. Een gemiddeld huishouden was in januari 156 euro kwijt aan stroom en gas. Dat is 13 euro meer dan vorig jaar. De gasprijs stijgt door de hogere olieprijs die nu doorwerkt in de energietarieven. De Franse presidentskandidaten Nicolas Sarkozy en François Hollande zijn verre familie van elkaar. Franse genealoog heeft het spoor teruggevolgd en ontdekt dat beide afstammen van een 17e eeuwse boer die in de Franse Alpen woonde. Een studie waarin de familieband tussen de politieke rivalen wordt beschreven verschijnt deze week. Dan het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Meeste regen in het zuidwesten. Het wordt zo'n 7 graden. Morgen is het droog en grotendeels zonnig. Dan is het 10 graden. Dit was het NOS Show. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de grens met België.